Marnix Zampersen met het NOS-journaal. De Franse president Macron wil proberen om burgers te evacueren uit de belegerde stad Mariupol. Hij zegt dat hij samen met Griekenland en Turkije aan zo'n reddingsoperatie werkt... en hij hoopt dat hij Rusland kan overtuigen om een evacuatie toe te staan. Macron wil daarover de komende dagen praten met president Poetin... In Mariupol schuilen vermoedelijk nog tienduizenden mensen in de ruïnes. De havenstad telde voor de oorlog ongeveer 400.000 inwoners. Rusland heeft de doelstellingen in de oorlog tegen Oekraïne mogelijk naar beneden bijgesteld. Een van de hoogste generaals zegt dat Rusland zich gaat richten op de volledige bevrijding van de Donbass in het oosten van Oekraïne. Bij het begin van de oorlog werden als doelen genoemd dat Oekraïne een neutrale status moest krijgen en gedemilitariseerd moest worden. Experts denken dat Rusland de doelstellingen aanpast omdat de Oekraïense tegenstand veel groter is dan verwacht. De Europese leiders hebben op de EU-top in Brussel nauwelijks concrete afspraken gemaakt over de aanpak van de hoge energieprijzen. Wel gaat de Europese Commissie in opdracht van de EU-leiders onderzoek doen naar een prijslimiet op de inkoop van gas. Ook wordt gekeken of de lidstaten samen gas kunnen inkopen. Hoe dat eruit moet zien is nog niet duidelijk. Premier Rutte benadrukte na afloop dat er geen simpele oplossing is voor de hoge energieprijzen. Rusland is de controle kwijt over de zuidelijke stad Gerson... zegt een topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie tegen de New York Times. Volgens het Pentagon dringen Oekraïense militairen in de hevige gevechten in de havenstad de Russische troepen terug. Inwoners van Gerson en de Oekraïense autoriteiten weerspreken de beweringen van het Pentagon.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 Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste nog lange niet naar Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer luid. Ja, la la, ja la la la la la la la la la, ja la la la la la, ja la la la la la la la. En vroeg de wekker, dat is de grootste straf een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, dan zinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de Haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één luid. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel op dus drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis.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 money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy, oh. As my money the pile up, oh, it sweet my body, oh, body. Problem in not the finish. We could try to enjoy, but I not the finish. Oh, try to enjoy. kata no the finish. Make you try to enjoy. Problem the finish. So make you try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala. Yeah, Luwala. Make you dance like Luwala.